12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hongkong hebben zich opnieuw tienduizenden demonstranten verzameld... voor een protestactie. Ze zijn samengekomen in een park. De autoriteiten hebben het verboden om een mars te houden. Na ruim tien weken van protesten, onder meer tegen de toenemende Chinese invloed... in de voormalige Britse kroonkolonie... wordt de dreigende taal vanuit Peking steeds sterker... De afgelopen week kwam het een aantal keer tot felle botsingen tussen de demonstranten en de politie, vooral op het vliegveld van Hongkong. In een sloppenwijk in Dhaka, Bangladesh, zijn 15.000 woningen door brand verwoest. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt. De brand brak vrijdag uit, waardoor is nog niet duidelijk. Er zijn geen berichten over doden, wel zijn de mensen gewond geraakt. Veel mensen waren niet thuis vanwege het offerfeest. Het vuur kon zich snel verspreiden omdat de huizen dicht op elkaar waren gebouwd... en veel woningen hadden daken van kunststof golfplaten. De overheid heeft hulp toegezegd. De oorzaak van de brand in Dhaka wordt onderzocht. Er zal een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen ontstaan... als de Britten zonder deal de EU verlaten. Dat staat in gelekte documenten van de Britse regering... die de Sunday Times heeft ingezien... De krant schrijft dat er in de havens tijdelijk ernstige verstoringen zullen ontstaan... en dat er waarschijnlijk een harde grens tussen het Britse Noord-Ierland... en het onafhankelijke Ierland komt. Het is de bedoeling dat de brexit met of zonder deal op 31 oktober zal ingaan. De politie heeft vannacht een man aangehouden... die met 234 km per uur over de A4 reed. De man werd ter hoogte van de keteltunnel tussen Schiedam en Delft stopgezet... De politie zegt dat de bestuurder van geluk mag spreken... dat er geen ernstige of dodelijke ongelukken zijn gebeurd. De man is zijn rijbewijs en auto voorlopig kwijt... en moet voor de rechter komen. Het weer. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg.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 A la que yo pum pum girl con calma. Yo quiero ver como ella no maneja Me parece pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea Yes, she Jacqueline Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You said that I missed me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a, in nation. You never know, say that I missed me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out the top. So it ma. yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese Ik kwam jou tegen na zo'n lange tijd. Ik zag in jouw ogen de onrust en het spijt. Jij liet me achter met pijn en verdriet. Viel naar beneden toen jij me verliet. Kom weer naar boven, zie mij hier staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Hoor mij geen verdriet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen, wat je nu doet. strijd gestreden, de spanning voorbij. Geniet van het leven en ik voel me weer vrij. Het verleden voorbij, ik kijk weer vooruit. Om me herboren, kwam er veel sterker uit. Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen Jij ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij nu goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet.